Kees Groot met het NOS-journaal. De Zimbabweanse president Mugabe is met onmiddellijke ingang afgetreden. In het parlement van het Afrikaanse land brak gejuich uit... toen de voorzitter de ontslagbrief van Mugabe voorlas. In het parlement werd op dat moment juist vergaderd... over een afzettingsprocedure tegen de president. Een week geleden nam het leger van Zimbabwe de macht over in het land... nadat Mugabe zijn vicepresident Mnangagwa had ontslagen. Die neemt de macht nu waarschijnlijk voorlopig over... Robert Mugabe is 37 jaar aan de macht geweest in Zimbabwe. De storing bij de luchtverkeersleiding op Schiphol is voorbij. Het duurt nog wel een paar uur voor alles weer volgens schema vliegt. Door de storing zijn vanmiddag honderden vluchten van en naar Schiphol geannuleerd of vertraagd. Alleen de KLM al heeft zeker 50 vluchten moeten schrappen. De oorzaak van de problemen bij de luchtverkeersleiding is nog altijd onduidelijk. De Tweede Kamer wil dat het kabinet optreedt tegen beïnvloeding van Nederlandse burgers via bijvoorbeeld nepnieuws op sociale media. Een ruime meerderheid van de Kamer wil dat er een onderzoek komt naar buitenlandse overheden die de mening van Nederlanders willen sturen. De AIVD stelde onlangs dat beïnvloeding met bijvoorbeeld nepnieuws, trollen en bots een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. De Kamer wil dat het kabinet bekijkt of het strafbaar gesteld kan worden. Daarnaast zou er een voorlichtingsbijeenkomst, een voorlichtingscampagne moeten komen om Nederlanders te wijzen op die beïnvloeding. Pensioenfondsen gaan kleine pensioenen voortaan samenvoegen. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel daarover. Mensen die veel verschillende banen hebben gehad krijgen daardoor meer pensioen. Nu worden kleine pensioenen vaak afgekocht en dat is ongunstig voor deze werknemers.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 Er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Riesendam en Afrit Arkel. Een kwartier. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoop Everdingen en Lexmond. 10 minuten vertraging. En verderop richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam. 10 minuten vertraging.